een Klomp met het NOS-journaal. Een man uit Huizen en twee mannen uit Amersfoort... worden verdacht van het uitbuiten en misbruiken van een minderjarige jongen. Volgens het OM hebben de mannen van tussen de 54 en 60... de kwetsbare jongen jarenlang als seksslaaf gebruikt. De jongen zou toen hij elf was van huis zijn weggelopen en door een van de verdachten zijn opgevangen. Hij kreeg drugs en raakte ernstig verslaafd. En de verdachte regelde online seksafspraken voor hem. De zaak kwam aan het licht toen de politie signalen binnenkreeg over het misbruik. De Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt koubotten voor honden van het merk Barcoo. De afgelopen tijd zijn 13 honden doodgegaan na het kauwen op zo'n bot. Bijna 50 honden werden ziek. Ze kregen een neurologische aandoening die bekend staat als het weerwolfsyndroom. Die term verwijst naar het plotselinge, soms agressieve gedrag dat honden kunnen vertonen en wat dodelijk kan zijn. Het AD schrijft dat de koubotten inmiddels niet meer verkrijgbaar zijn op de sites waar ze werden verkocht. Het Nationaal Archief heeft 25.000 namen geschrapt uit het oorlogsarchief vorige week online staat. Het gaat om mensen zonder dossier. Nabestaanden kunnen daardoor niet opzoeken waarom ze in het archief zijn beland. Er staan vooral namen in van mensen die vroeger met de Duitse bezetter hebben samengewerkt. Maar er zijn per ongeluk ook namen van slachtoffers of getuigen in rechtszaken op de lijst gekomen. Voor het eerst sinds de val van het regime van de Syrische oud-president Assad... is een commerciële vlucht geland op de internationale luchthaven van Damascus. Het toestel van Qatar Airways, dat ook uit Qatar kwam... werd vandaag op de luchthaven verwelkomd door familie en vrienden van de passagiers. Het weer vanavond en vannacht vooral landinwaarts een winterse bui. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen is het eerst zonnig. Blijft op de meeste plekken ook droog bij een graad of 5. In de avond kan het in het zuiden van Limburg gaan sneeuwen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog één file op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knooppunt Raasdorp is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is hier dicht.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 And of course, a couple of years ago, four little girls were killed in Alabama. And at that time, we got the inspiration to do this song. But Dr. King's murder has left me so numb. I don't know where I'm at, really. And of course, you heard this song that was composed by Gene Taylor, especially for today. But I hope that between now and the end of the year, it'll all be together enough that we will have songs that go down in history for these wonderful, brave people who are no longer with us. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Lurleen Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. the pressure much longer. Somebody say a prayer.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 Well, that's just the trouble. Washing the windows. Picking the just try to do my very best. Stand up, be counted with all the rest. Cause everybody knows about Mississippi, goddamn. Now you heard him. He's one of you. If you have been moved at all, and you know my songs at all, for God's sakes, join me. Don't sit back there the time is too late now. Good God. You know, the king is dead. The king of love is dead. I ain't about to be nonviolent, honey. Oh, <laughs> oh, oh no. Picket lines, <laughs> school boycotts. They try to say it's a communist plot, but all I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. And I loved him because he believed it. He lived by it. But you lied to me all the years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady. And you stopped calling my mama Aunt Sadie. Hear me now. But my country is full of lies I don't trust nobody anymore. Keep on saying go slow. That's just the trouble. Desegregation. Mass participation. Unification. to live next to me. Just give me my equality. Cause everybody knows about Mississippi. Everybody knows about Alabama. Everybody Welkom terug bij het eh, tweede uur van ZFM. Ja, Jeroen, jij wou al van start. Ja, dit was natuurlijk Nina Simone. En ik had het in het eerste uur al even over... Een van mijn thema's van dit jaar was een uitzending over de protestmuziek. En dit is een eh, prachtig voorbeeld eh, waarin zij... ja, het racisme hekelt in Amerika. En dat was natuurlijk in haar tijd al enorm. En het is het nog steeds. En het blijft natuurlijk nog steeds een, een, een probleem. Zelfs hier in Nederland. Nina Simone heeft het zelf ook ondervonden. Want um, zij wilde eigenlijk graag eh, klassieke muziek studeren. Maar ze werd geweigerd. En daar eh, was ze natuurlijk heel verbitterd over. En dat eh, is, lang heeft dat in al haar muziek doorgeklonken. En natuurlijk ging zij ook ehm, helpen in de, de burgerrechtenbeweging in Amerika. En daar is onder andere dit nummer voor geschreven. En toen we het er net over hadden tijdens de eh, nieuwsuitzending... vorige week was er een, eh, een uitzending over eh, Josephine Baker op de Nederlandse televisie... die heel groot is geworden in, in Parijs. En tot mijn grote schrik, eigenlijk verbazing... kwam zij op bezoek begin jaren 30 in Nederland. En toen werd ze in de kranten aangekondigd als het zwarte gevaar. Dus ja, dat, dat zegt ook wel iets over hoe inherent dat ook in Nederland nog aanwezig was toen... En dus ja, als je dat allemaal zo op rijtje zet... Eh, is het goed dat artiesten zich eh, laten horen. Want zij hebben een stem die, eh, die veel mensen bereikt. Maar genoeg serieus onderwerpen voor nu. Peter, jij was, had iets moois klaar liggen, geloof een ik. Een andere pianist. <laughs> die er niet bij zingt, geloof ik. Ja, ja, oh, waar mijn mijn hand altijd naar, toch weer naar reikt in de cd-kast is een, eh, een cd van het Ramsey Lewis trio. Ramsey Lewis, bekend de jaren 60, 70. Met, eh, ook, ook in de popscene En eh, met ongelooflijk veel stukken waar iedereen vrolijk van werd. En als je het hoort, wordt, die had destijds in zijn, in zijn trio... had die meneer L.D. Young, die speelde bas... maar ook fantastisch cello. En ik heb dat wel eens vaker laten horen. Dit is een nummer eh, waar iedereen blij van wordt. Een live opname. En eh, dat is de, een vertolking waar hij soleert op de cello... in een, eh, in een club. en dat live element dat maakt het alleen maar mooier en blijer. De Tennessee Waltz. Ramsey Lewis. een hoofdrol voor L.D. Jong in het trio van eh, Ramsey Lewis, de beroemde pianist. Eh, live opname. En over live muziek gesproken, eh, jazz valt natuurlijk elke maand live in Zandvoort te, beluisteren in de, de Unicum. het concert van Edwin Rutte in volgende week is eh, uitverkocht. Eh, dus dat, eh, ja, misschien is er nog plaats op de wachtlijst. En misschien heb je dan nog geluk. Maar in principe is dat uitverkocht. het concert van februari. Dirk de Kloet volgens mij. kwartet. Ik weet niet of dat geheel is uitverkocht. Maar wees er dan. probeer het nog te regelen. Kijk even op de website van Jazz in Zandvoort. En kijk dan ook naar de agenda van de rest van het jaar. dus ook maart, april, mei. Wees er snel bij. Ehm, ja, ik ga even terug. Eh, ik blijf in Amerika, maar ik kom toch uit bij een Nederlander. Eh, die opende vorig jaar, dus 2024, voor mij een beetje het eh, jazzjaar... met zijn debuutalbum pianist-componist Marius van den Brink. geweldig album New York Knock. Ehm, en hij wordt daarin bijgestaan door een aantal Amerikaanse cracks. Eh, waaronder Willie Jones de third op eh, drums en Sean Jones, de saxofonist. Maar goed, ehm, ga luisteren naar het nummertje Coral Sun van dus die Marius van den Brink, de pianist en organist. Thank you. Marius eh, van den Brink dus. Eh, de pianist, organist en componist. Eh, alle nummers had hij geschreven op dat album New York Knock. en een debuutalbum van dus in New York woonachtige Nederlander. Echt een vrije album kan ik je echt aanraden. Ga het eens beluisteren. Inmiddels is Peter ook weer aangeschoven. Ehm, ja Peter, wat wat kunnen we verwachten? Wat nou, komt er nu? Ik, heb eh, eh, op de draaitafel eh, een Gene Harris Quartet. En de cd die heet Listen Here. Nou, dat heb ik dan gedaan. En, <laughs> dat blijven we ook echt doen. Ja, <laughs> dit komt uur. Ja. Gene Harris piano. Ron Ashet gitaar. Hele strakke gitaar. En dat vind ik dan weer lekker om zo'n een stuk in de strakke swing te krijgen. Ray Brown, ja, op de bas. Ja, ja. Ik geloof dat die in de top drie staat van mensen... Eh, die op alle, alle, <laughs> alle cd's voorkomt. Een fenomenale bassist. En Jeff Hamilton, opslagwerk. Je vroeg aan het begin aan mij... Eh, eh, waar welke slagwerkers in mijn vriendenboek staan. Ja, je top 5. Nou, ja, die Jeff Hamilton ook hoor. Oké. Jeff Hamilton. En we gaan, eh, we gaan luisteren naar eh, Don't Be That Way. Van Gene Harris dus. Ja. En volgens mij, ja, Jaap kan er niet bij zijn... maar volgens mij is Gene Harris ook eh, een van zijn favorieten. Dus deze... Is voor, die dragen we op aan Jaap. Die dragen we op aan Jaap, die er vandaag niet bij kan zijn. Gene Harris. Ehm, ja, ik ga even over naar een uh, vocaliste. Eh, Engeland heeft natuurlijk ook de nodige eh, jazzartiesten. En, en daaronder vocalisten. En een van de bekendste daar, al daar in het Verenigd Koninkrijk, is Claire Martin. Ehm, <clears throat> niet echt super bekend in Nederland, denk ik. Maar ze is toch echt wel de moeite waard om te beluisteren. En ik denk ook dat ze een, een, een, een eh, stem en een, een genre heeft... Eh, dat iedereen eh, de luisteraars van ZFM Jazz kan aanspreken. En bovendien heeft ze een advies aan ons van hoe het komend jaar te benaderen. Take the bitter with the sweet, Claire Martin. tired, important about being someplace at some time. But I don't really mind, cause I could be on easy street. And I know that you got to take the bitter with the sweet. I guess it gets to everyone. You think you're not having any fun, and you wonder what you're doing, playing the game. say if you want to feel complete, you got to take the bitter with the sweet. A friend of mine once told me, and I know he knows all about feeling down. for. let you down, my friend. It seems the blues will never end. On this you can depend. They always do. And I can tell you that it's true. It's a feeling that can't be beat. And you got to do it. You got to take the bitter with the sweet. Martin, de Engelse zangeres... met het advies voor ons voor het eh, komend jaar... You gotta take the bitter with the sweet. Peter. Ik heb een eh, cd uit eh, mijn hoekje rariteitenkabinet kabinet gehaald. En dat is een jazzmuziek op harp. Oké. Helemaal alleen. En wordt dat vertolkt door meneer Park Stickney. En eh, ja, <laughs> het is weer eens wat anders. Ehm, een klassieker, I'm Beginning to See the Light. Nou, oké, nou dat... Eh, belooft heel wat. Dat belooft heel wat, ja. <laughs> Oké, goed zo. fraaie harpspel van Mr. Stigby. Ik ben even zijn voornaam kwijt, moet ik hier bekennen. Eh, Park. Park, Park Stigby. ja. Nou, de harp is toch wel weer populair, eh, ook bij eh, jonge lijf. volgens mij. Brandy Younger in de Verenigde Staten, ook in Nederland zijn er wel wat mensen die weer op de harp jazz spelen. Dus wat dat betreft ziet het er inderdaad goed uit. They are beginning to see the light. Ehm, ja, kom ik bij een band die eigenlijk eh, precies nou, 30 jaar geleden voor het eerst eh, bij elkaar in de studio zat voor het eh, Nederlandse crisscross label, de band MTB. En dan denk je, ja, wie zijn dat? Nou, Brett Meldo, Mark Turner en Peter Bernstein uh, ja, wel giganten in de jazz... Eh, die toen nog aan het begin van hun loopbaan stonden. En precies 30 eh, jaar later zijn ze weer de studio ingedoken... voor datzelfde Chris Cross label uit Nederland, uit Enschede... dat een doorstart heeft gemaakt. of door is gegaan na het overlijden van de stichter Gerrie Tekens. Dus gelukkig is dat label nog steeds onder ons. en is een geweldige plaat geworden door dat M MTB. Eh, Soft Impression, dat eh, is het nummertje wat je gaat eh, horen. Dat is oorspronkelijk volgens mij van de hand van Henk Jones, als ik me niet vergis. Oh, Henk Mobley, sorry. Ehm, en ze worden daarbij ook nog bijgestaan door Larry Grenadier op bas en Bill Stewart op drums. MTB, Soft Impression. fraaie uitvoering van eh, dat nummer Soft Impression door MTB, Mildau, Turner en Bernstein. Bijgestaan door Larry Grenadier en Bill Stewart van hun album Solid Jackson. Een eh, paar maanden geleden uitgekomen op dat eh, Crisscross label. Peter. Ja, ik wil graag eens laten horen van Astrid Seriersen. Ja. het wemelt in het <laughs> Nederlandse jazzlandschap van de Seriersus. Astrid, eh, dit is een, cd uit de jaren 90. En daar wordt ze begeleid, zij zingt daar... wordt ze begeleid door Berend van den Berg piano. Joep nog steeds heel actief op de bas. Speelt ook niet overduurste gitaar. Eh, Bram Weiland op het slagwerk. En Evert Hekema. Evert Hekema op de trompet. Eh, inmiddels overleden. Maar een, een zeer begenadigd speler uit het ik heb ergens een biografie gelezen... uit het aristocratisch milieu kwam die... en die kwam terecht in de wereld van seks, drugs en rock and roll. <laughs> okay. Maar een fantastische trompetist. We gaan luisteren naar een stuk dat oorspronkelijk van Ray Charles is. Roll with my baby. Went to see my sweetheart last night round about ten. He said, Hold me, sweet darling, squeeze me every now and then. I had to roll with my baby, yeah, I had to roll with my baby, yeah, I had to roll with my baby, cause he's sweet that way. We went to the movie, We stopped in the very last row. We had been band a good five minutes before he's ready to go. I had to roll with my baby. Yeah, I had to roll with my baby. Yeah, I had to roll with my baby. Cause he's sweet that way. I got a quarter. settle for wine, mm, then I can roll with my baby. I know I can roll with my baby. I'm sure I can roll with my baby. Cause he's sweet that way. said, Hold me, sweet darling, oh, squeeze me every now and then. I had to roll with my baby, yeah, I had to roll with my baby, yeah, I had to roll with my baby, cause he's sweet that way. I got such a sweetheart, I never let him go, because deep Ik baby Cause sweet that way Ik wilde nog wat toevoegen. Zeker. Ehm, ik had het eh, over de trompetist, maar niet te vergeten wie we hoorden was eh, Gerbrand Westveen. Een Nederlandse saxofonist en die uh, is overleden al in 2015. Oké. En, eh, maar dat, die, werd, eh, die hoorde tot de top van de Nederlandse saxofonisten. Is, altijd een beetje op de achtergrond gebleven. Speelde ongelooflijk goed, was docent ook. En eh, docent op conservatorium. En komt op heel veel platen, speelt hij de solo's in. Mhm. Fantastische muzikant. Oké, en dit was een opname een beetje uit de jaren 90, zei je? ja, die Astrid ja, 90, ja. ja. Maar nou, op zich zingt ze nog steeds volgens mij. Alleen uh, ze krijgt niet zoveel eh, aandacht meer. Maar volgens mij uh, zingt ze nog steeds. Ja. <laughs> nou goed, ik blijf even bij de, de vocalisten. wel naar Amerika. Voor mij was een van de openbaringen afgelopen jaar... De dame genaamd Vanisha Gold. Singer-songwriter, schrijft haar eigen nummers... Ehm, eh, ja, een prettige stem vond ik het eh, persoonlijk wat ze heeft. Eh, ga maar luisteren. zij zegt van ja, het leven is niet perfect. I'm not shiny, I'm not smooth. Je moet me nemen zoals ik ben. Vanisha Gold. and she can see her imperfection. She is quiet, yet you can hear every thought. She won't hide, she's in plain sight. Her quietness is her power. the body can perceive every change in the way it is received. So give her less than what she believes she deserves. No harm, no foul. She distances herself from negativity. That's all. Mm-hmm. She distances herself from all negativity. Yet she knows that she's not shiny, she's not smooth. But every other day there's a tear and a fear. For she knows that she's not shiny, she's not smooth. She'll never be shiny, she'll never be smooth. But no one knows her flaws. She knows she's imperfect. She knows that despite all of that, she will be respected. Yet, she's not shiny. She's not smooth. That's okay. She's not shiny. She's not smooth. She's Not Shiny, She's Not Smooth. En dat was de titel van dat debuutalbum van deze eh, jonge dame. Peter, we zitten al in de laatste, nou, minuut of acht. Ja, ja eh, ik ga een uitstapje maken naar de, de Hot Club de France muziek. Oh ja. De Django reinhardt muziek. Naast eh, het Rosenberg trio hebben wij in Nederland meer bandjes. En een hele goede vertolker is de, de Basili. Basili uh, swinggroep. Dat zijn eh, eh, muzikanten uit de Sinti-familie... die mhm. al vijf generaties muziek maken. En de solo is dus Popi. goed, dit allemaal als intro voor het volgende stuk. ik zeg het vaker, als muzikanten zelf heel beroemd en bekend zijn... dan is het heel vaak leuk om met andere beroemde en grote jongens te spelen. Zoals ook in dit geval de groep Basili... die samen met de beroemde Nederlandse pianist Peter Beets... een cd heeft gemaakt. En eh, dan gaat het weer een heel andere kant uit. Eh, luister zelf een stuk gecomponeerd door Peter Beets... Eh, snel met piano en prachtig solo gitaar en viool... van de jongens van de groep Basili. En het stuk heet The Judge. is als je goede muziek draait. We zitten aan het einde van de eerste uitzending van ZFM Jazz. Nogmaals, eh, namens het gehele ZFM Jazz team... wens ik iedereen een eh, fantastisch en een vooral muzikaal 2025 eh, toe.